uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Volgens het Oekraïense leger vechten troepen nog steeds in Bakhmut. De troepen wisselen elkaar af, maar van een terugtrekking... waarover media afgelopen dagen speculeerden... is volgens een woordvoerder geen sprake. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft in een videotoespraak fel uitgehaald naar Rusland. Dat moet boeten voor zijn misdaden in Oekraïne, zei ze in een videotoespraak. Van der Leyen sprak over de officiële oprichting van het agressiehof in Den Haag, het ICPCA. Ze verwees naar Russische wreedheden in Butsja en zei dat het Westen alles moet doen om de daders te berichten. In het onderzoek naar de dode baby die gisteren in de lek bij Lekkerkerk werd gevonden... heeft de politie nog nauwelijks aanknopingspunten. Het meisje werd gistermiddag gevonden drijvend in een tas in een zijarm van de lek. De politie probeert te achterhalen waar ze vandaan komt en wie de ouders zijn. De vraag is ook of de moeder wel medische zorg heeft gekregen. Er wordt rekening mee gehouden dat de baby op een andere plaats in het water is gelegd... en met de stroming naar Lekkerkerk is gedreven. Bij een ongeluk met een bus met Franse schoolkinderen zijn 21 mensen gewond geraakt. Twee begeleiders zijn er slecht aan toe. Ten zuiden van Grenoble raakte de bus van de weg en reed een steile helling af naar een beek. De Franse autoriteiten denken dat de chauffeur onwel werd en in een bocht rechtdoor reed. Max Verstappen staat bij de openingsrace van het Formule 1 seizoen weer op pole position. Met zijn Red Bull staat hij in Bahrein morgen op de eerste startrij naast zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez. Op de tweede rij staan de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Nick de Vries had het moeilijk en start morgen met zijn Alfa Tauri van de 19e en één na laatste startplek. Het weer bewolkt en wat lichte regen of motregen, ook vanavond en vannacht. Minima rond 2 graden. Morgenochtend in het noordoosten kans op natte sneeuw. Verder verspreid over het land soms winterse buien. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Nee, zonder jou kan ik geen dag. Ik kan steeds meer. Ik hou steeds meer van jou. Altijd in mijn gedachten. Alle dagen en ik. wilde nooit de hele wereld. Ik wou alleen maar jou. Heb daarvan genoten Zijn praten, maar zijn woorden die ik hoor wel waar. Ik wil het niet geloven, maar het voelt voor mij een beetje raar. Als je ergens soms mis zit, dan zou ik willen dat hij het zegt. je horen en dat jij het mij nu zegt. Vraag die jou alleen. Ik hoor de waarheid vraag. Draai er niet omheen, zeg mij meteen, liefst nog vandaag. Vraag die jou zeg me het is niet waar Ik wil dat je alles zegt Dan ben ik nu waar het echt En ben ik met jou klaar Ik zie twijfels in jouw ogen Maar ik snap niet goed waarom Omdat je mij in al die jaren mij toch alles zeggen kon verberg je ergens in je hart dan toch misschien een stil Maar ik vind dat jij echt eerlijk en oprecht moet zijn. Vraag die jou alleen. Ik hoor de waarheid graag. Draai er niet Zeg mij meteen, ze nog vandaag. Vraag die jou alleen. Zeg me het is niet waar. Ik wil dat je alles zegt, dan ben ik de waarheid dicht. En ben ik met jou klaar. Vraag die jou alleen. Vraag, Draai er niet omheen, zeg mij meteen, liefste nog vandaag. Vraag die jou alleen, zeg me het is niet waar. Ik wil dat je alles zegt, dan ben ik de waarheid En ben ik met jou klaar. Ken zijn vrouw in wat je doet en wat je zegt. Je trekt hem te snel naar je toe. Terwijl dat juist is wat je niet moet doen. Je moet hem laten. dan komt hij terug bij jou misschien, maar je raakt hem kwijt. Als je zo om je heen blijft slaan, je moet stil blijven zitten als je pijn wordt aangedaan. Je moet hem laten gaan. Bent alleen vragen waar je het antwoord niet van ziet. Je hart spreekt boven je verstand. Je wilt het begrijpen, maar je kunt het niet. sad if we ever broke up don't get emotional Cause it's not personal It's just the way, it goes If we ever broke up, I'd never be sad Think about everything that we had If we ever broke up You're living in wonderland If you think I'll understand All the shit you put me through to weddings something you want to be true Then pack up your drama, this selfish dilemma Is something this shit can undo Like I'll never hate you, but only if you want to So much time like who knew If we ever broke up, I'd never be sad Think about everything I thought we had if we ever broke up ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said if we ever broke up. Boy, don't get emotional, cause it's not personal. It's just the way, just the way it goes. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything that we had if we ever broke up. See? Yaki Yaki ooh, ah. yaki taki, yaki taki, yaki taki. drietig is om jou. Die zich afvraagt, waarom, waarom moest dat nou? Een vrouw die om je geeft, die zonder jou niet leeft. En graag even met je praten wou. vleet ontzettend snel vergeet. Een stapel is op jou, je bent haar vent. Draai je om, draai je om. 106.9 ZFN Zeg dat je van me mezelf iets wijs, is dat de grootste fout. Denk ik dat ben jij Mijn hart klopt in mijn keel Je gaat me deur ik lieg er niet op. is dat de grootste fout. Bij elke stad die komt, denk ik dat ben jij. Mijn hart klopt in mijn keel, je gaat me deur voorbij.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 Het was toch zinloos geweld. Op die avond in de stad, iemand riep nog pech gehad. Wordt dan een mens niet meer geteld. Het gebeurde in de stad. Ik heb een goede vriend gehad. Dios, mijn vriend, dat heb jij toch niet verdiend. We sterven voor niets op straat. liggen bloemen op de straat. Waar jij toen anderen ging helpen, maar voor jou was het te laat. Er werd nog lang over gepraat. Maar verandert er wel iets? Als je voor je plezier naar de stad gaat en daarna moet sterven voor niets. Adios mijn vriend, dat heb jij toch niet. Ik red het wel alleen. Vrienden zeiden, met dit hout geen stand. Zij gaat steeds haar eigen gang. En ze schuift jou langzaam aan de kant ze gaat met een andere man.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 Jij weet niet goed hoe jij dit uit gaat leggen of mij zeggen moet Want achteraf blijkt elke roddel waar. Wat jij wilt zeggen laat je mij met tranen zien. De reden hoor ik liever niet van jou misschien. Want er gingen over jou zoveel verhalen. Waar je mij nu ook de prijs dat ik het niet geloven wou. Maar ik lees de waarheid in die ogen terug van jou. Met tranen kun je mij nu niet meer raken. Ik heb met jouw verdriet niets meer te maken. En dat je zonder iets meteen dit huis verlaat. Besef heel goed dat hier de deur voor jou ook nooit meer open gaat. Dat wat ik deel, ja dat krijg je op een dag, maar ach dat is niet veel. voortaan ben jij met mij uitgespeeld. Wat jij wilt zeggen, laat je mij met tranen zien. De reden hoor ik liever niet van jou misschien. Want er gingen over jou zoveel verhalen, waar je mij nu ook de jou. Met tranen kun je mij nu niet meer raken.